Wel komt er een vrijwillige vertrekregeling. Volgens het CNV was er snel een akkoord nodig omdat KLM in zwaar weer verkeert en kan de onderneming nu noodzakelijke investeringen doen. Daarom is er ook voor gekozen om geen structurele loonsverhoging te eisen. Verder gaan extra vrije dagen voor oudere werknemers pas tien jaar voor hun pensioendatum in, in plaats van op hun vijftigste zoals nu. Verschillende media melden dat Hillary Clinton dit weekend haar kandidatuur bekend zal maken voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Volgens de berichten zal ze zaterdag of zondag via sociale media een videoboodschap de wereld insturen, gevolgd door enkele campagnebezoeken. De 67-jarige Clinton, vrouw van oud-president Bill Clinton, deed in 2008 ook een gooi naar het presidentschap. Ze werd toen bij de voorverkiezingen verslagen door Barack Obama en nam haar daarna in dienst als zijn eerste minister van Buitenlandse Zaken. Binnen de Democratische Partij lijkt er geen serieuze tegenstander te zijn voor Clinton. Kensington en Dotan zijn de grote winnaars geworden tijdens de uitreiking van de 3FM Awards. Ze wonnen er beide twee. Kensington voor beste rockartiest en beste album en Dotan voor beste zanger en beste single. Chef Special kreeg in Utrecht de prijs voor beste band. Beste zangeres was voor de vijfde keer op rij Ilse de Lange. De Zeeuwse band Raccoon kreeg de 3FM Award voor beste popartiest. Typhoon die voor beste hiphopper Jet Rebel die voor beste live act en Mr.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 Nou ja, goed. We gaan eens dus eventjes, uh, eventjes naar een live optreden. Wat dacht je daarvan? Johnny Meyer. John Meyer, I need no doctor. Ik ook niet. Ja, koffie. Zandvoort, een hele goede morgen. Je luistert naar ZFM, de nacht van de blues. En eh, de mensen worden steeds vroeger wakker, geloof ik. Tien over vijf, het is al tien over vijf, jongens. Zeven uur is er weer gebeurd. Dan hebben we de nacht al weer opzetten. Nou ja, moeten we nog maar een keertje doen. We hebben een, eh, een verzoekje. Ja. Hans, eh, nou, ik heb gevonden het nummer. Wat niet zoveel gevraagd, maar... Het is toch wel, een, toch wel een bijzonder nummer. Ik ken het nummer wel. En eh, nou ja, ik kan alleen maar zeggen, eh, eh, geniet ervan onder het kopje koffie... of je bordje met Brinta, wat je ook voor je hebt staan. En geniet er maar van. If goodbye. It's no secret you feel better if you cry. When waking from a bad dream, don't you sometimes think it's real, but it's only false emotions that you feel. If you're sunshine can be found behind a cloudy sky. So let your head down and go on and cry. Je luistert naar de bluesnacht van en ZFM. Jouw nachten zullen nooit meer hetzelfde zijn. Hans uit Zandvoort. Ik hoop dat, eh, <laughs> ik hoop dat je het nummer mooi vindt. Eh. ik had zoiets van, eh, gaat alles wel goed hè? <laughs> Ja, wel vast toch? Kennedy, jullie kennen het allemaal. En voor degenen die naar het werk gaan, doe voorzichtig. Het is wat mistig buiten. En ik rij met jullie mee. Je luistert naar ZFM met de Nacht van de Blues. so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow.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 rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad, bad, bad to the bone. kings and queens step aside. Every woman I meet, they all stay satisfied. I wanna tell you, pretty baby, what I see, I make my own. And I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad to the bone, bad, bad, bad, bad to the bone. God, wat een heerlijk nummer is dat, om wakker te worden. En uh, ja, dat vind ik trouwens met alle nummers eigenlijk. Zelfs met deze, Soldier of Fortune, is van Tilizzi. je kent hem ook van die Purple natuurlijk. And wondered what he was fighting for. This sad-eyed soldier, he broke down and cried. Oh, he was so broke up inside. When will it end? When will it end? The bells toll for those about to die. too long tot zover eventjes eh, Tin Lizzy. Want eh, hij heeft een announcement to make. <laughs> ik ga eens eventjes uh, even lunchen of ontbijten. Of, of ja, wat is het eigenlijk? Ik, ik, heb geen idee. Nou ja, goed, tot die tijd vermaken jullie wel, hè? Komt helemaal goed. Hij is al eerder geweest in deze graveyard. Hier komt hij nog een keer. Steve Ray Vaughan met Little Wing. Net door de koffie heen raken, jongens. Wat is dat nou? we me niet vertellen dat ik eh, de afgelopen... Uh, nou, wat is het? Vijf en half uur... twaalf bakjes koffie heb gehad? Nee, nee, nee. Ik weet niet wat dat is, maar... I didn't do it. Nobody saw me do it. Ja... Dat zeggen ze allemaal natuurlijk. Je luistert naar de Bluesnacht, ZFM. Als je net wakker bent, goedemorgen. Dan ga je er zo meteen in, zoals sommige ordepikkers in Haarlem, zou ik zeggen, uh, slaap lekker. Ik pak nog anderhalf uur en dan eh, zit het voor mij ook op, helaas. Maar ja, ik heb van de, een hele deskundige begrepen dat voor herhaling vatbaar is, dus you never know. was dat mooi was het niet mooi? Little Wing. Oorspronkelijk van Jimmy natuurlijk. Nou maar ja, goed. We gaan nog even door met, eh, met deze man, eh, die Stevie. Hij zegt, ik pak hem nog een keer, die gitaar. the past, there's no easier way. Time's been between us, The man's to in. God, it's good to be here walking together, my friend. Living a dream. My mind's not thinking. That's how it happened, living That's how it happened, living life by the drop. That's how it happened, living life by the drop. Stevie Ray en uh, voor iedereen uh, die nog niet helemaal wakker is. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh, Everything gonna be alright this morning. Now, when I was a young boy, at the age of five, my mother said to be the greatest man alive. But now I'm a man. I made 21. I want you to believe me, honey. We're having lots of fun. I'm a man. Yeah! I spell him H I N. That relevant man. child. Why? That spell man is boy, but a man. I'm a full grown man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a hoochie coochie man nothing on the outside. Just me, my mate. I made the move. Come up two hours late. Wasn't that a man? I spelled him H I N. That rather than man. No B. full grown man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. Full grown man. Oh well. Oh well. Good old Muddy Waters with uh, eh, Managed Boy. En uh, hij zegt wel. Uh, Did You Move Me? Nou, dan zeg ik van uh, Did I Move You? Nina Simone. Are you willing? Do I groove you? Is it thrilling? Do I soothe you? Tell the truth now. that pleases me. Are you ready for this action? Does it give you? pleases me. When I touch you, do you quiver? Nina Simone, en je hoort het allemaal bij ZFM, de Nacht van de Blues. En eh, ik dacht, eh, van, nou, ja, wat zal ik nou eens draaien, maar... Heb ik nog wat in huis? Ja, zeker. Jimmy Vaughan. Thank Woman Blues from eh, Jimmy Fallon. Ik ben eigenlijk wel benieuwd eh, wie er wakker is in Zandvoort. Laat ze van je horen, want... Eh, het is wat stilletjes. Ingrid Bol is in ieder geval al wel wakker, zie ik. Welkom en een hele goede morgen. bones are aching. de Moment Blues van Jimmy Fallon. En eh, nou ja, dan worden ze inderdaad nog mensen wakker. Die worden wakker, inderdaad. En, eh, ja, de ene heeft er wat meer moeite mee dan de ander. Eh, ik heb er zelf niet zoveel last van, eigenlijk. En ik heb altijd meer moeite om in slaap te komen, hè. dan denk je van, ja, god, dan heb je een eenzaam leven natuurlijk. Maar nee hoor. Ik ben altijd met z'n drieën, hè. Me, my guitar en the blues. En dat is precies wat... Jimmy Dawkins zal zeggen. Mocht je nog verzoekjes hebben, het kan nog eh, tot, eh, nou we zeggen, kwart voor zeven. En dan, eh, dan is het gebeurd, dan gaan we rustig afbouwen. Dan zit de nacht erop. Maar het is nog niet zo ver, het is net tien voor zes. Jimmy Dawkins, zoals ik al zei, met Me, My Guitar and the Blues. En ik zal er dan ook nog bij zeggen, een bakje koffie. Nou, dan zijn we rustig wakker worden toch? Jimmy Dawkins, Me, My Guitar en The Blues. Dat brengt me trouwens ook even bij het volgende nummer. Dat vind ik er ook wel eventjes aparte tijdje niks van gehoord. En eh, ze is er nog steeds. Joan Armatrading, misschien ken je er nog. En we gaan zo langzamerhand richting de klok van 6 uur. Je luistert naar de Bluesnacht. ZFM, het station van Zandvoort. loud with words coming straight from the heart. Man, woman, or child could tell this story just as long as it's a soulful start. All the better to make you glad that your life is taking a different path. At the same time, wondering how you can get on a train to this town bless the blues, God bless the blues. Hey, yeah. Are you a mannish boy? Just like the mighty mud. Blues are here to make you glad. But your life is taking a different En we gaan, zoals ik al zei, links, langzaam richting de klok eh, van 6 uur. En dan gaan we het laatste uur alweer in van uh, de bluesnacht van ZFM. Het geluid van Zandvoort. Helaas alweer. Ja, er komt vast nog wel een keertje, denk ik. Er zijn er zoveel van plan. We hebben in Zandvoort hebben wij al een eh, zandvoortbruist.nl. En wij breien daar lekker op door. Het wordt dan... Zand verbruist verder. Onthoud die naam want uh, eh, ga er veel vaker horen, denk ik. Maak even een outrootje met eh, John Bonamassa. En eh, die ken je natuurlijk allemaal wel.